Gereisd met een hete luchtballon Vloog boven Bagdad en Libanon Zag acrobaten met vuur in Bahrein En mensen dansen op het Rode Plein Maar mijn hart stond in vuur en vlam zag ik in heel mijn leven. Zoveel Chinezen. Shanghai, amai, amai. Als je heerlijk wilt Chinezen. lonely